7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In het zuiden van Portugal zijn drie Nederlanders omgekomen bij een busongeluk. Zeker 29 mensen raakten gewond. Een aantal van hen is er slecht aan toe. In de bus zouden 34 Nederlandse toeristen hebben gezeten. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11 uur, niet ver van de stad Albufeira in de Algarve. Door nog onbekende oorzaak raakte de bus van de weg en gleed bij een taluut naar beneden. De Nederlanders waren eerder op de avond aangekomen op het vliegveld van Faro. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Faro en Portimao gebracht. In Haarlem zijn vannacht opnieuw twee auto's in vlammen opgegaan. Een van de auto's stond in de buurt van het huis van burgemeester Snijders. Die had extra beveiliging gekregen nadat zijn auto eerder deze week in brand was gestoken. Of er een verband is tussen die brand en de branden van vannacht is onduidelijk. Vermoedelijk zijn beide branden van vannacht aangestoken. Bij de tweede auto is een jerrycan gevonden. Het kabinet stuurt vandaag nog een brief naar de Tweede Kamer met een uitleg over het uitgelekte belastingplan. Gisteravond was er overleg over tussen coalitiepartijen VVD en PvdA en vijf oppositiepartijen. Na afloop waren de coalitiepartijen optimistisch. De oppositie wilde niets kwijt over het gesprek en de uitgelekte plannen. Die plannen leveren een werkend gezin een gemiddeld belastingvoordeel van 800 euro per jaar op. De tolheffing in Duitsland voor personenauto's wordt met een jaar uitgesteld. De tol komt er op zijn vroegst in 2017, heeft de Duitse minister van Verkeer Dobrindt gezegd. Aanleiding is een juridische procedure die de Europese Commissie waarschijnlijk begint vanwege discriminatie. Dobrindt wil iedereen tol laten betalen, maar alleen de Duitsers krijgen het geld terug in de vorm van een lagere wegenbelasting. Het weer, en regengebied, trekt de komende uren via het zuidoosten het land uit. De rest van de dag schijnt de zon geregeld, met vooral in het noordoosten kans op een bui.